Sneeuw leidt in grote delen van West-Europa tot ongelukken en onduitse meteorologen komt zo'n late inval van de winter eens in de 20 jaar voor. In de deelstaat noord westfalen raakten gisteravond keer acht mensen gewond. In Frankrijk raakten honderden automobilisten ingesneeuwd. Waalse media waarschuwen voor een rampzalige ochtendspits. In Nederland geldt in Limburg en Zuidoost-Brabant code oranje. 115 kardinalen trekken zich vanaf vandaag terug in de Sixtijnse kapel om een nieuwe paus te kiezen. Het conclaaf begint met een mis. Vanmiddag wordt er voor het eerst gestemd. Aan het begin van de avond zal er voor het eerst rook opstijgen uit de schoorsteen van de kapel. Dat zal nog geen witte rook zijn. Vaticaandeskundigen denken dat er wel een paar stemrondes nodig zijn... voor een kardinaal een tweederde meerderheid heeft. De Britse politie had al tientallen jaren geleden een eind kunnen maken aan het seksueel misbruik door de overleden BBC-presentator Jimmy Savile. Dat stelt de toezichthouder op de Britse politie in een rapport. Vijftig jaar geleden kwam al de eerste melding van seksueel misbruik binnen. In totaal werd vijf keer aangifte gedaan en er werd twee keer een melding genoteerd. Geen enkel geval werd goed afgehandeld. Ook werd niet goed gebruik gemaakt van het landelijk registratiesysteem. De inwoners van de Falklandeilanden willen deel blijven uitmaken van het Britse Koninkrijk. In een referendum stemde 99,8% van de kiezers voor. De uitkomst is geen verrassing, de meeste inwoners zijn van Britse afkomst. De eilandengroep ligt bij Argentinië en ook dat land claimt het gebied. Het referendum was vooral bedoeld als signaal naar Buenos Aires en naar Washington, want de VS is neutraal in de kwestie. Het weer in het zuidoosten dus veel sneeuw, mogelijk tot vanmiddag. In het noorden is het zonnig. Het wordt min 2 in Limburg en plus 1 in het noorden en westen. Dit was het NOS. E. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.